Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Ollongren blijft erbij dat de datum van het referendum... geen rol heeft gespeeld toen ze een kritisch rapport naar de Kamer stuurde... over de inlichtingenwet. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... schreef in dat rapport dat de privacy beter moest worden gewaarborgd... als de AIVD met buitenlandse diensten samenwerkt. Ollongren stuurde het eind maart naar de Kamer na het referendum over de wet... omdat het rapport nog moest worden afgestemd met buitenlandse diensten. De meeste kiezers stemden uiteindelijk tegen die wet. Corendon heeft consumenten misleid. De reclamecodecommissie tikt de reisorganisatie publiekelijk op de vingers... na een klacht over een reis die na boeking ineens duurder bleek. Eerder waren er ook al soortgelijke klachten over Corendon. In dit geval adverteerde de reisorganisatie met een trip naar Bali voor 860 euro. Maar eenmaal geboekt kwam daar nog ruim 430 euro bij. Volgens Corendon was dat het gevolg van een fout, maar daar gaat de reclamecodecommissie niet in mee. De politie heeft een man van 44 uit Deurne opgepakt... voor brandstichting in Asten in Brabant afgelopen nacht. Volgens inwoners zijn er tenminste zes branden geweest. En daarbij gingen auto's, een vouwwagen, een container en een schuur in vlammen op. Niemand raakte gewond. De verdachte is opgepakt nadat hij was herkend op camerabeelden. De man wordt ook verdacht van een twintigtal branden in Deurne eerder dit jaar. De Tweede Kamer eist de opheldering van minister Slop over het aanblijven van directeur Postema bij de scholenkoepel eh, waar VMBO Maastricht onder valt. Postema, die ook Eerste Kamerlid is voor de PvdA, blijft nog zeker twee jaar bestuursvoorzitter. Hij kwam in opspraak vanwege de fouten waardoor honderden eindexamens van de Limburgse VMBO-school afgelopen zomer ongeldig werden verklaard. Volgens de Raad van Toezicht is het voor de rust in de organisatie beter om Postema niet te vervangen. Ouders en leerlingen eisen dat hij alsnog vertrekt. Het weer dan aardig wat zon. Bij een graad eh, of 18 in het noorden en aan zee waait het soms stevig. En morgen is het stralend weer, veel zon dan en maximaal 23 graden. Dit was het M. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A6 Lelystad richting Muiden. wijk Almere stad 2 kilometer, 5 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht.